Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Het kabinet trekt 6 miljoen euro uit om iets te doen aan het personeelstekort in de kinderopvang. Crèches kunnen vanaf vandaag 10.000 euro krijgen als ze mensen zonder diploma aannemen. Volgens de staatssecretaris hoeven ouders niet bang te zijn... dat er alleen nog maar personeel zonder papieren voor hun kinderen zorgt. Hij zegt dat mensen zullen worden ingezet als groepshulp. Daarom is het ook heel belangrijk hè, om te benadrukken... dat er eh, per drie à vier kinderen op de groep altijd een professional zal zijn. En daarnaast eh, komt er nog een groepshulp. En waarom is het zo belangrijk dat die groepshulpen er toch komen? Eh, omdat ze ook dan een opleiding kunnen gaan volgen. En het personeelstekort is echt gigantisch, ook in de kinderopvangsector. Groepshulpen helpen bijvoorbeeld bij het opruimen en zetten het eten klaar. Mensen in Rotterdam werden vannacht wakker van een paar hele harde knallen kort na elkaar. Een portiekwoning daar is minstens negen keer beschoten. Niemand raakte gewond. In de buurt zou iemand zijn opgepakt, maar de politie heeft dat nog niet bevestigd. En 3FM heeft bekendgemaakt welke DJ's er dit jaar in het glazen huis zullen zitten voor Serious Request. Barend van Delen, Wijnand Speelman en Sophie Hielkema zullen in de week voor kerst zoveel mogelijk geld inzamelen voor MetaKids. Dat is een stichting voor kinderen met stofwisselingsziektes. Het glazen huis staat dit jaar in Zwolle. En een primeur voor acht gevluchte leraren. In Amsterdam staan ze voor de klas op hun eerste stagedag. Het is voor hen een belangrijke stap om ook hier hun vak uit te oefenen. De stage is op een speciale basisschool waar gevluchte kinderen Nederlands leren. Dania uit Oekraïne is een van die acht leraren. Ja, ik was eh, ook juf in Oekraïne. Ik werkte als Engels mm, NLS eh, juf eh, in middelbare school. Ik ben een beetje spannend, maar ik hoop dat alles gaat goed. Dan krijg je het weer nog behoorlijk fris en op veel plaatsen vanochtend nevel en mist. Vooral in de zuidelijke helft zie je weinig. Als het helemaal is opgetrokken is er vandaag behoorlijk veel zon bij 12 tot max 14 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort tussen naar de vesting en Knoop het Eemnes 7 kilometer file, kwartier vertraging. Op de A2 Amsterdam-Utrecht tussen Maars en de Leidse Rijntunnel 20 minuten vertraging in 4 kilometer file. A6 Lelystad-Muiden tussen Almere Stad en Almere Poort 6 kilometer file, kwartier vertraging. En een kwartier op de A27 Almere-Utrecht tussen Almere Hout en Eemnes in 9 kilometer file. En 201 Hilversum richting Uithoorn 25 minuten vertraging tussen Kortehoef en Loenersloot.